Lieberman staat bekend als een ultranationalist die geregeld racistische uitspraken doet over de Palestijnen. PvdA-kamerlid Van Dam wijst erop dat de Dalai Lama eerder dit jaar geen officiële ontvangst kreeg. Volgens Van Dam had het precies andersom gemoeten. Brazilië en Paraguay zijn getroffen door een grote stroomstoring. Een waterkrachtcentrale bij de grens met Paraguay werd automatisch uitgeschakeld, mogelijk als gevolg van noodweer. Onder meer in de miljoenen steden Rio de Janeiro en Sao Paulo was geen elektriciteit meer. Dat leidde tot een chaos in het verkeer. In de Verenigde Staten is sluipschutter John Allen Mohammed geëxecuteerd. Zeven jaar geleden schoot hij in de buurt van de stad Washington en in Virginia en Maryland willekeurig tien mensen dood. Hij deed dat samen met een jongen van 17 die eerder werd veroordeeld tot levenslang. De advocaten van Mohammed hadden aangevoerd dat hij lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom... dat hij zou hebben opgelopen tijdens de Golfoorlog. Op de luchthaven Heathrow in Londen is een piloot van United Airlines gearresteerd omdat hij te veel had gedronken. De Amerikaan stond op het punt om met 124 passagiers naar Chicago te vliegen. De passagiers zijn met een andere vlucht alsnog vertrokken. United Airlines heeft de piloot geschorst. De Vlaming Erwin Mortier krijgt voor zijn roman Godenslaap de ACO Literatuurprijs 2009. Godenslaap gaat over een vrouw van 90 die terugkijkt op de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. De jury prijst de overweldigende en overrompelende taal van Mortier. Aan de ACO Literatuurprijs is een geldverdrag verbonden van 50.000 euro. En dan het weer. Het is bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Vanmiddag breekt in het zuiden de zon door en het wordt dan zo'n 9 graden.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 Een toepasselijke titel, want het was een opname uit 1966 van baritonsaxofonist Jay Monniken samen met onder andere tenorspeler Zoet Sims en pianist Warren Bernhardt. Wie ook al het eerste uur eh, luisterde weet dat ik weer met een jazzalfabet bezig ben. Met voor elke letter een bekende of minder bekende jazzvocalist of instrumentalist. De M was aan de beurt en ik koos voor Mulligan omdat deze week het bericht verscheen dat de Nederlandse bariton-saxofonist Jan Menu, ook een M, dat hij met zijn met succes in Japan uitgebrachte eerbetoon aan Mulligan ook op de Nederlandse markt gaat brengen verder met de letter N. Daarvoor koos ik de, de befaamde Amerikaanse jazzvogelgroep New York Voices, begeleid door de big band van Count Basie. Een lange, maar zeer aparte uitvoering van een Ellington succesnummer in a mellow tone. every day. I play a melody. And life is easy every way. Then a melody. Pretty soon, the smoother you go. mellow and people will listen and they're more sweet and low the longer the road you know. Each sound anybody putting down gotta be their very own in the mellow tone. Light and fluffy as a cloud, never very loud. But do you sing it sweet metal? So the never in a battle when you're really gonna see. Everything you sing and everything you do is gonna hang around a little while because it really is true. If I ever get blue, I know I do, so do you. I never worry a minute because I know, don't you know? The blues are multicolored, all depending on how you take them and depending on your outlook. Well, every see you, every blues, sad blues, bad blues, false blues, all kinds of blues, plenty different kinds of blues, yeah, sure. All the blues that we know is indigo. A alone. We're singing a song. We're singing a mellow song. dat was echt een ouwtje. Een opname uit 1945 van die original Dixieland One Step. Gespeeld door de band van de in 1886 geboren Creoolse trombonist Kid Ory. En dat was dus de O. De P presenteert zich in de persoon van saxofonist Flip Phillips. Een prachtige speler die excelleerde in de ballad. Luister naar hem in Sweet and Lovely. Thank you. Mm-hmm. Ja, zelfs de Q is aanwezig in het jazz-ABC'tje. In de persoon van de tenorsaxofonist Ike Quebec. De man die als jazzkenner van grote waarde is geweest bij de start van het dit jaar 70 jaar bestaande jazzlabel Blue Note. Ike Quebec speelde met gitarist Kenny Burrell de Blue samba. Ik weet niet of er genoeg tijd is om het hele alfabet af te maken, maar we zijn inmiddels bij de R. Daarvoor kwam ik terecht bij de Amerikaanse fluitiste Ali Ryerson, die al eens een keer in de krocht heeft gespeeld bij het trio van Johan Clement. Ze is van oorsprong klassiek geschoold, maar wijkt bij tijd en wijle uit naar de jazz. En met succes. Ali Ryerson met de klassiek klinkende Camille. sorry I swore. Yet here I stand before saying that I adore. I guess I'll try the real thing once more. that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore her. I guess I'll try the real thing. Voor de S trad aan de blinde Engelse pianist George Shearing in een eh, aparte setting. Hij speelde namelijk met de Amerikaanse zanger en jazzgitarist Brian Toroff de mooie ballad This couldn't be the real thing. De letter T. Daarvoor kwam ik terecht bij een bijzondere hardbop drummer. Geboren in 1932 en nadat hij eh, zichzelf had leren drummer, in 1963 begonnen in de band van Quincy Jones. Dan heb ik het over Grady Tate. En al snel werd duidelijk dat Tate niet alleen zijn drumsnaar goed kon laten zingen, maar ook zijn stembanden. Luister naar hem in de ballad You Go To My Head. You go to my head And you linger like a haunting refrain And I find you spinning round in my brain Like the bubbles in a glass of champagne You go to my head Like a sip of sparkling burgundy brew And I find the very mention of you Like the kicker in a julep or two The thrill of the thought That you might give a thought to my plea Cast a spell over me and I say to myself Hey, get a hold of yourself Can't you see that it never, never can be You go to my head With a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy Thank you. Ja, we naderen nu de moeilijke letters in het alfabet. Voor de U vond ik eh, nog eh, de net gedraaide en van oorsprong Poolse jazzviolist Michael Urbanek met Softly as in the Morning Sunrise. De X gaat echter een probleem geven. Maar eerst hebben we nog de V en de W. De letter V brengt ons vanavond de voormalige percussionist Dave Valentine, die later overstapte op de dwarsfluit. Dave Valentine met on fire. trombone is en blijft mijn lievelingsinstrument. En daarom liet ik voor de letter W die prachtige trombonist Bill Watrous aantreden met het mooie Didi. Ja, ik heb gezocht naar een eh, jazzmuzikant wiens achternaam met een X begint, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Dus helaas, die letter moet ik overslaan. En dan komen we terecht bij het I. In dit geval de Grieks ei. De Grieks ei van de is Lester Young in Do Swell. Mm-hmm.